klauwaapjes en orang-oetans ook vogels en knaagdieren. Het gebouw van 2000 vierkante meter brandde tot de grond toe af. Het naastgelegen gorillaverblijf bleef gespaard. De oorzaak van de brand in Kreeveld is nog niet duidelijk. Bij een flatbrand in Arnhem zijn een man van 39 en zijn zoontje van 4 omgekomen. De 36-jarige moeder van het gezin en haar 8-jarige dochter raakten zwaar gewond. De vier lagen bewusteloos in een lift die vol stond met rook. In de hal van het flatgebouw aan het Gelderse plein in Arnhem was rond 1 uur brand ontstaan. Daardoor was de elektriciteit uitgevallen, waardoor de lift stil kwam te staan. Iran gaat volgens president Trump een heel hoge prijs betalen... voor het belagen van de Amerikaanse ambassade in Irak. Gisteren werd er gedemonstreerd bij het gebouw in Bagdad. Volgens Trump zit Iran achter die protesten. De demonstranten zijn woedend over Amerikaanse luchtaanvallen... waarbij zondag 25 doden vielen. De bombardementen waren gericht op Iraanse milities in Irak. Noord-Korea dreigt met nieuwe kernproeven en tests met lange afstandraketten. Dictator Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij binnenkort met een nieuw strategisch wapen komt. Met zijn uitspraken zou Kim de VS onder druk willen zetten. Hij had Amerika tot het eind van 2019 gegeven om sancties tegen Noord-Korea te verlichten. Het weer, eerst nog mistig, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon...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 Every time I turn around, you disappear. got your love Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Nice to meet you. wide world they will be spandex jackets, one for everyone.